Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens de uitgever zoekt tegenwoordig bijna iedereen adressen en telefoonnummers online op. Ouderen die de papieren versie nog wel gebruiken... krijgen een cursus aangeboden hoe ze nummers op internet moeten opzoeken. In 1881 verscheen de eerste papieren telefoongids. Die lag toen alleen ter inzage bij de telefooncentrale. In de hoogtijdagen in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw... werden er jaarlijks 7 miljoen exemplaren gedrukt... Sinds 22 jaar verschijnt de gids ook online. En sindsdien neemt het aantal gebruikers van de papieren versie af. De Hogeschool Rotterdam sluit voorlopig een gedeelte van een lesgebouw vanwege de brandveiligheid. De hogeschool heeft alle gebouwen laten onderzoeken naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen afgelopen zomer. Bij die brand kwamen 71 mensen om het leven. Het vuur kon zich razendsnel verspreiden via de gevelplaten aan de buitenkant over de platen in het gebouw van 30 jaar oud in Rotterdam bestaan nu twijfels. De school laat ze de komende dagen verder onderzoeken. Rond de 3500 studenten krijgen daarom voorlopig les in andere gebouwen. In de VS is een hacker aangeklaagd voor onder meer het maken van kinderporno. De man van 28 uit de staat Ohio zou jarenlang duizenden computers hebben besmet met malware die hij zelf had ontwikkeld. De malware zorgde ervoor dat hij via de webcam naar zijn slachtoffers kon kijken en foto's maken. De meeste slachtoffers waren kinderen. Een hacker kon 13 jaar lang zijn gang gaan. Pas vorig jaar werd de software ontdekt en de man opgepakt. En bij een beroving in het luxe Ritz Hotel in Parijs... hebben gewapende overvallers voor miljoenen aan juwelen gestolen. Ze drongen het gebouw binnen en sloegen bij een juwelier met bijlen vitrines in. Ze gingen er vandoor met tientallen sieraden. De Franse politie heeft drie verdachten opgepakt. Twee anderen wisten te ontkomen. Volgens Franse media zijn de juwelen zeker 4 miljoen euro waard.